12 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz in het Wertheimpark in Amsterdam... is de Holocaust-herdenking aan de gang. Voorafgaand aan de herdenking werd een stille tocht gehouden... die begon bij het stadhuis. Na de bijeenkomst, met sprekers en muziek van Roma en Sinti... worden kransen gelegd bij het monument. Aansluitend is er een défilé met Holocaust-overlevenden en schoolkinderen. Het is vandaag 74 jaar geleden dat het Poolse vernietigingskamp werd bevrijd door het Russische leger. veel plaatsen in de wereld worden slachtoffers van de holocaust en andere genocides herdacht. Tennisser Novak Djokovic heeft de Australian Open gewonnen. Hij versloeg Rafael Nadal in de finale in drie sets. Het is de zevende keer dat Djokovic het toernooi in Melbourne wint. Hij is daarmee recordhouder. In Zwolle is vannacht een voetganger omgekomen bij een verkeersongeluk. Een 69-jarige man werd aangereden door een automobilist van 27... en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde op een kruispunt met verkeerslichten. Duitsland geeft Rusland een vergoeding van 12 miljoen euro... voor het leed tijdens het beleg van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Het geld is bedoeld om het veteranenziekenhuis van de stad op te knappen. Ook wordt er een Duits-Russisch ontmoetingscentrum opgericht. Duitse troepen hielden Leningrad, het huidige Sint-Petersburg, 900 dagen omsingeld. De stad hield stand, maar een derde van de bevolking stierf, ruim 1 miljoen mensen. De dubbele bomaanslag op Jolo in het zuiden van de Filipijnen... heeft aan 20 mensen het leven gekost. Eerst werd een hoger aantal genoemd... maar volgens de politie zijn er slachtoffers dubbel geteld. 81 mensen raakten gewond. Doelwit van de aanslag was een Rooms-Katholieke kerk. Het weer bewolkt flinke buien. Zo'n 7 graden is het. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind. In Zeeland mogelijk even storm. Na het weekend iets kouder met kans op wat sneeuw. En in de nachten lichte vorst.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 Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you, I feel something real. And I It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you.